Drie uur. Het kabinet voelt niets voor de oprichting van een Europese opsporings- of inlichtingendienst. Minister van de Steur van Veiligheid en Justitie zei in een debat over terrorismebestrijding in de Tweede Kamer dat een Europese CIA of FBI niet nodig is. Vorige week pleitte minister Koenders voor een Europese FBI. Hij zei dat na elke terreuraanslag blijkt dat de stukjes van de opsporingspuzzel er wel waren, maar dat ze niet in elkaar waren gepast. Volgens Van der Steur is er sinds begin dit jaar wel zo'n dienst, de Terrorism Group. In die groep delen de Europese inlichtingen en veiligheidsdiensten informatie met elkaar. In Almere is een voortvluchtige Belgische crimineel opgepakt. De man moet in België een celstraf van 15 jaar uitzitten vanwege doodslag en diefstal met geweld. Gisteren liep hij tegen de lamp toen agenten hem herkenden in een viswinkel in Almere. Hij is later opgepakt in het huis waar hij verbleef bij een Nederlandse vrouw. Waarschijnlijk wordt de man binnenkort uitgeleverd aan België. Rechters gaan zich vanaf volgend jaar meer bemoeien met vechtscheidingen. Dat moet ervoor zorgen dat kinderen minder vaak en minder lang de dupe zijn van een uit de hand gelopen scheiding van hun ouders. Bij iedere echtscheiding wordt voor dan één rechter aangewezen die zich buigt over alle conflicten die spelen zoals zorg voor de kinderen en de alimentatie. Nu zijn er vaak meer rechters betrokken die zich allemaal met iets anders bezighouden. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam beperkt een anti-Zwarte Pieten demonstratie tijdens een groot Sinterklaasfeest zondag. Actiegroep Kick-Out Zwarte Piet mag wel demonstreren, maar niet zoals de activisten willen. Zo mogen ze geen folders uitdelen aan ouders en kinderen die naar het Sinterklaasfeest in Ahoy gaan. Abu Taleb wil niet dat actievoerders in contact komen met bezoekers om confrontaties te voorkomen. De actiegroep mag alleen in een speciaal vak demonstreren dat door de politie is aangewezen. En dan het weer in het noorden vrij zonnig, in het zuiden nog veel wolkenvelden, maar geleidelijk ook daar opklaringen. Het is 8 tot 11 graden, de wind uit het noordoosten, matig aan zeekrachtig, morgen droog, vrij zonnig, wordt het een graad of 7. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Twee files in de Randstad door ongelukken. Op de A4, de ring van Rotterdam naar Den Haag, is een van de buizen van de Benelux-tunnel dicht.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 Hoe het zit, dat hoor je allemaal zometeen. Veel plezier het komende uur en er staat eh, heel wat interessants te wachten. Veel plezier. sing. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey, I've changed my mind. This love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses, baby. Mmm, feels good. you like a lover should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. That I chew my nails and then I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, it drives me crazy. And this group is just great balls of fire. love is true. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. Ain't you trying to kill that I quit on my thumb? We'll never somebody show him fun. Come on, baby, drive crazy. Goodness gracious, great balls of fire. John! het album uit 1999, Run Devil Run, was dit Paul McCartney met Shake a Hand. En we begonnen met Jerry Lee Lewis en Great Balls of Fire uit 1957. Als je de LP From the Inside hebt of de LP Mascara en Monsters... dan heb je in ieder geval het nummer How You Gonna See Me Now van Alice Cooper. surprised to hear from me. Bet you're sitting, drinking coffee, yawning sleepily. Just to let you know, I'm gonna be home soon. I'm kinda awkward and afraid. Time has changed your point of view. How you gonna see? leaving now. Please don't see me ugly, babe. Cause I know I let you down in oh so many ways. Are you gonna see me now? Since we've been on our own, are you gonna love the man when the man gets home? Listen, darling. Now I'm heading for the west. Straightened out my head, but my old heart is still a mess. Yes, I'm worried, honey. Yes, that's natural though. It's like I'm waiting for a welcome sign, like a hobo in the snow. How you going now. Please don't see me ugly, babe. Cause I know I let you down in oh so many ways. Are you gonna see me now? Since we've been on our own, are you gonna love the man when the man gets home? And just like the first time we're just strangers again. I might have grown out of style in the place I've been. And just like the first time, I'll be shaking inside when I walk in the door. There'll be no place to hide. see me now. Please don't see me ugly, babe. Cause I feel I let you down, you know, so many ways. Uit 1978, Alice Cooper in How You Gonna See Me Now. De komende twee nummers blijven we even in de jaren 70. Eerst hebben we een top 100 hit uit 1972. En daarna uit 1977 eh, een track van het album Love for Sale. En je gaat zo horen wie dat allemaal zijn. Twee heerlijke Happy de Peppy nummers uit de jaren 70. Uh, Martha McNeil en Helloa en daarna Boney M met Belfast. De volgende die is van Bruce Springsteen. En ik weet dat de dochter van Willem, die van de tip, je weet wel... dat die daar ook helemaal gek van is, want eh, ze heeft hem kort geleden nog gedraaid. Bruce Springsteen met My Hometown. Cars album Born in the USA was dit eh, Bruce Springsteen met eh, My Hometown. En dan is het alweer eh, tijd voor The Beatles. En we beginnen met een nieuw album, Revolver, uit 1966. En de eerste twee tracks gaan we daarvan draaien. Dat is Eleanor Rigby, geschreven door Paul. En daar hoor je qua instrumentarium geen enkele Beatle op. Want er wordt alleen maar gezongen door Paul, die heeft de leadzang. En George en John voor, zorgen voor de backing vocals. En daarna hebben we Taxman, geschreven door George. En dat is dan een aanklacht tegen de hoge belastingtarieven. Hier zijn de Beatles. de eerste twee nummers van het album Revolver uit 66. Eleanor Rigby en The Taxman. En dan gaan we naar een ander wereldberoemd album. Niet van de Beatles, maar van de Beach Boys. Pet Sounds. En dat album dat komt uit het jaar 1966, evenals Revolver. En we kennen de Beach Boys vanwege hun zeer fraaie vocalen. Maar we kennen ze nog niet zoveel van instrumentale nummers. En hier is er toch een, een heel mooie. En het heet Let's Go Away for a While. Van het album Pet Sounds waren dit de Beach Boys instrumentaal Let's Go Away for a While. Een geweldig mooi nummer. Over geweldig mooi gesproken, de komende drie nummers die zijn allemaal geweldig. Want die komen allemaal van hetzelfde album uit 1971. Teaser and the Firecat van Cat Stevens. Een driedubbele dosis Cat Stevens met de nummers The Wind, How Can I Tell You en If I Laugh. listen to the wind, to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, never, never, never. I never wanted water once never, never, never, never. I listen to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. I swam upon the devil's lake, but never, never, never, never, I'll never make the same mistake. No, never, never, never. walking with you. I'm always walking with you. But I look and you're not there. And whoever I'm with, I'm always, always talking to you. I'm always talking to you. And I'm sad that you can hear. Sad that you it always ends up to one thing, honey, when I look and you're not there. you if I laugh just a little bit, maybe I can forget the chance that I didn't have to know you and live I laugh just a little bit? Maybe I can forget the plans that I did not use to get you at home with me alone. Mm-hmm. Oh, yeah. laugh Ooh, just a little bit. Maybe I can recall the way that I used to be before you and sleep at night and dream. laugh, baby, if I laugh just a little bit. Oh, yeah. da da da da da da Drie geweldige nummers van het album Teaser and the Firecat van Cat Stevens. The Wind, How Can I Tell You en If I Laugh. En dan zijn we nu toe aan een one-hit wonder en er is er niet zomaar één. Want de hele wereld kent die one-hit wonder uit 1968. Ruim zeven minuten, hier is Richard Harris en MacArthur Park.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 En dat deed hij dus ook MacArthur Park uit 1968. Dan gaan we naar Stevie Wonder. En dat is wel zo'n beetje de laatste van dit eh, programma. En het komt uit de top 100 van 1984. I just called to say I love you. No news. to say schreef het eh, nummer. En eh, hij schreef het niet alleen, hij produceerde het. En hij eh, zong het uiteraard ook. En dat deed hij allemaal voor de film The Woman in Red uit het jaar 1984. Bye bye bye bye Don't cry, don't sigh, sun is shining. Op bij wijze van uitzondering hebben we gewoon eens de hele tijd... kunnen we de hele tijd gebruiken om eh, afscheid te nemen. Meestal doen we dat in 10 seconden. Want dan staat de volgende ploeg alweer. Die staat er nou ook trouwens, maar goed. We hebben even de tijd, want het is nog geen uh, eh, 59.47 op de klok. Maar in ieder geval uh, zometeen Ro en Imka, hè? Imka, ja. Met het programma Muziek Boulevard Live. Deze keer zonder Hans, want die is naar Duitsland. Naar een kerstmarkt voor een paar dagen. Helemaal gezellig. Ehm, ik wens u in ieder geval een eh, prettige voortzetting van deze muzikale donderdag.